1 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In België blijft het aantal coronabesmettingen snel stijgen. De afgelopen week waren er per dag gemiddeld 491 nieuwe besmettingsgevallen... en werden er 24 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Volgens het Belgische crisiscentrum circuleert het virus opnieuw intens in het land. Het aantal patiënten op de intensive care is al sinds begin juli verdubbeld... Volgens deskundigen houden de Belgen zich slecht aan de maatregelen... die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. In Frankrijk blijft het aantal coronabesmettingen ook snel toenemen. Op dit moment met gemiddeld 1100 per dag. Op de intensive care steeg het aantal patiënten met 13... terwijl dat aantal de afgelopen weken juist aan het dalen was. Het Franse ministerie van Volksgezondheid roept de Fransen op... om niet met vrienden of familie in groepen bij elkaar te komen... en al helemaal niet binnen. Werknemers van Weekamp hebben hun staking beëindigd. De stakers zijn vanavond akkoord gegaan met een nieuw sociaal plan voor de 82 mensen die hun baan verliezen. Weekamp wil ondanks een stijging van de winst met 50% reorganiseren om winstgevender te kunnen werken. De ontslagen vallen op het hoofdkantoor van Weekamp en het distributiecentrum in Maurik, waar allebei sinds twee weken werd gestaakt. Voor zover bekend zijn er geen problemen ontstaan bij de levering van bestellingen. Het Amsterdamse studentenkoor stopt met de ontgroeningsperiode... vanwege vier coronabesmettingen bij leden en aspirantleden. Het bestuur van de studentenvereniging roept iedereen op... om twee weken in quarantaine te gaan. Volgens het Amsterdamse studentenkoor zijn de besmettingen niet gebeurd... tijdens een activiteit van de vereniging... waar zo'n 2700 mensen lid zijn.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 Do all of them a request me banana. Till I come and them no want go home. Them me one time, two time, them want more. Till I come and them no want go home. Them me three times, sometime them want four. Till I come and them no want go home. Me have a seen a girl she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. despacito hasta mañana. Eso me duele, eso me duele, eso me duele, eso me duele. And girl, I tell me, say me banana sweet. Them say the length and the size make them way. <laughs> You know say, that? so me duele, eso me duele, eso me duele, eso me duele. And girl, I tell me, say me banana sweet.